Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie haalt negen tipgevers voor hun informatie over de overval op de Haagse juwelier Stratman. De 47-jarige juwelier werd in april doodgeschoten. De daders sloegen op de vlucht. Twee dagen na de overval gaf de politie beelden van de verdachte vrij. Vervolgens kwamen er meer dan 100 tips binnen. De beloning van 15.000 euro wordt over negen tipgevers verdeeld. De persoon die volgens het OM al heel snel de namen van de overvallers noemde, krijgt 5.000 euro. Degene die de tip gaf waardoor Zia B. in de Schilderswijk in Den Haag kon worden aangehouden, krijgt 3.000 euro. De opnamestop die het Scheper ziekenhuis in Emmen gisteren instelde na een kleine brand is opgeheven. Het ziekenhuis is weer open voor alle patiënten. Gisteren woedde er in een technische ruimte van het ziekenhuis even brand en daardoor ontstonden problemen met de temperatuurbeheersing en de ICT. Alle operaties werden stopgezet en nieuwe patiënten werden verwezen naar andere ziekenhuizen. Een paar mensen meldden zich gisteravond op de spoedeisende hulp. Zij konden in andere ziekenhuizen worden geholpen. Volgens het ziekenhuis is de zorg voor de 240 patiënten niet in gevaar geweest. Bij een mortieraanval op een vluchtelingenkamp in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 21 doden gevallen. De granaten sloegen gisteren in op een drukbezochte markt. In het kamp, dat al sinds 1957 bestaat, wonen zo'n 150.000 Palestijnse vluchtelingen. Jongeren uit het kamp zouden regelmatig hebben meegedaan aan demonstraties tegen het regime van president Assad. Het is niet duidelijk wie achter de aanval zit. Het Syrische staatspersbureau zegt dat de aanval is uitgevoerd door terroristische huurlingen. In de wijk waar het vluchtelingen kamp staat wordt zwaar gevochten tussen het Syrische leger en de opstandelingen. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, soms ook wat zon. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 24 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A15 Nijmegen richting Rotterdam, voor Haringsveld, Giesendam 6 kilometer. Dat heeft ook te maken met de werkzaamheden op de A27.